spoedige start. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Vanwege de problemen in Den Haag rond de zorgwet gaat premier Rutte niet naar de EU-top in Brussel. Hij heeft gevraagd of premier Bettel van Luxemburg ook namens hem het woord wil voeren. Minister Koenders zal Bettel in Brussel bijpraten. De drie PvdA-Eerste Kamerleden die tegen de zorgwet hebben gestemd... weigeren de garantie te geven dat ze wel akkoord gaan met een nieuwe, andere wet. Ze zeggen dat een Eerste Kamerlid pas in de laatste fase zijn stem bepaalt. De VVD denkt er nu over na of dat voor de partij voldoende is. Nederland kampt met een milde griepepidemie. De afgelopen week steeg het aantal mensen dat zich bij de huisarts melden met griepklachten naar 72 op de 100.000 inwoners. Dat meldt het Onderzoeksinstituut voor de Gezondheidszorg, Nivel. Een week eerder waren het er 52 op de 100.000. Vooral jonge kinderen onder de 4 jaar krijgen er last van. Volgens de onderzoekers zijn de meeste mensen er met een paar dagen rust, voldoende drinken en zo nodig pijnstillers weer bovenop. Thuishulporganisatie Thebe uit Breda heeft faillissement aangevraagd. Bij het bedrijf werken 1900 mensen, van wie 1300 in vaste dienst. Thebe draait al jaren met verlies. Er zijn verschillende pogingen ondernomen om het bedrijf te redden. Deze zomer stemde een deel van het personeel nog in met een nieuwe, slechter betaalde functie als thuishulp. De heropening van het station in Roermond is toch weer uitgesteld. Het was de bedoeling dat er rond deze tijd weer treinen zouden stoppen op het station. Maar dat wordt pas later vanavond. De afgelopen dagen mochten treinen er niet stoppen... omdat er asbest in het stationsgebied terecht was gekomen. Het asbest was vrijgekomen na een brand in de jachthaven. De rest van de binnenstad van Roermond blijft wel afgesloten. In elk geval tot zaterdagochtend vroeg. Het weer is bewolkt met af en toe regen of motregen. Het is 11 tot 14 graden bij een vrij krachtige en aan zee harde zuidwestenwind. Morgen eerst regen, later breekt vanuit het noordwesten de zon door. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De langste files in de Randstad zijn te vinden op de A1 Amsterdam-Amersfoort... bij knooppunt Muidenberg, 9 kilometer. Drie rijstroken zijn al een tijd dicht. Verkeer vanuit Amsterdam naar het noorden van Nederland... kan het beste via de afsluitdijk rijden. Op een ander deel van de A1, Amsterdam-Amersfoort... is een ongeluk gebeurd bij Hoevelaken, 5 kilometer file... En verderop naar Amsterdam staat bij Amersfoort Noord nog eens 6 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht vanuit Apeldoorn. Op de A1 Amersfoort Amsterdam vervolgens bij Muiden-Oost ook 5 kilometer file. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoeterwoude Rijndijk 5. De A9 Amstelveen-Diemen bij knopen Diemen 5 kilometer. De A12 Den Haag-Utrecht bij Noodorp 6 en richting Den Haag bij Gouda 5. De A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-West 5 kilometer. A27 Utrecht-Almere bij Beeldhoven 5 in beide richtingen.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 He said that it was from when the cousin smashed his soul. Wenst stuur jullie allemaal fijne dagen.